Goedenavond, ik ben Felicia en dit is het nieuws van NOS op 3. Een grote aanval van Israël in een wijk in het zuiden van Beirut, de hoofdstad van Libanon. Volgens een Amerikaanse nieuwsite was Hezbollah-leider Nasrallah het doelwit. Je hoort correspondent. De beelden die we zien, eh, enorme rook, eh, meerdere aanvallen, meerdere gebouwen die in puin liggen, brokstukken die in brand staan en een hele diepe krater, gillende Dit is een eh, drukke wijk, ik ben er zelf vaak geweest. Het is ook de weg naar het vliegveld. Een anonieme bron zegt tegen persbureau Reuters dat de Hezbollah-leider nog in leven is. Over slachtoffers is verder niks bekend. Ridouan Taghi wil een advocaat. Hij kan niemand vinden die hem wil verdedigen. En dus heeft hij vandaag het gerechtshof van Amsterdam gevraagd om hulp. Op dit moment loopt het liquidatieproces Marengo nog in hoger beroep. En twee activisten die soep naar een schilderij van Van Gogh hebben gegooid... hebben celstraffen gekregen. Het gebeurde in 2022 in een museum in Londen. Security! schilderij was gelukkig niet aangetast, de lijst wel. De klimaatactivisten protesteerden met hun actie tegen de fossiele industrie. Nu hebben ze dus een straf gekregen. Een van de vrouwen moet twee jaar de cel in en een andere vrouw 20 maanden. En de Britse actrice Maggie Smith is overleden. Ze is bekend van Downton Abbey en van Harry Potter. Daarin speelde ze de strenge maar rechtvaardige Mrs. McGonagall. In het Nederlands bekend als professor Anderling. Now, today we will be transforming animals into water goblets. Like so. One, two, three. Ferraverto. Trouwens, haar dood komt precies een jaar na het overlijden van Michael Gambon... de tweede Percamentus uit de Potterfilms. Maggie Smith won veel prijzen, waaronder twee Oscars. Ze was 89 jaar. Dan nog het weer. Het regent op veel plekken en dat gaat nog wel even door. Morgen krijgen we van alles wat. Regen, zonneschijn en het wordt een graad of 13. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staat nog een file op de N247 Amsterdam richting Horen.